De Nikkei-index stond vlak na opening op dinsdagmorgen direct ruim 6% lager. De beurs dook onder de 9000 punten, het laagste niveau sinds september. Maandag sloot de beurs al met 6,2 verlies. Vooral de aandelen van bedrijven die met kernenergie te maken hebben dalen flink. De Japanse centrale bank steekt 44 miljard euro extra in de geldmarkt. Gisteren werd al besloten om 157 miljard euro in de economie te pompen. Een derde explosie bij kerncentrale nummer 1 in Fukushima heeft mogelijk een lek in een reactor veroorzaakt. De explosie was de derde sinds de aardbeving van vrijdag. Deskundigen zeggen dat het een ander soort explosie was dan de vorige twee keren, maar de oorzaak is onduidelijk. Mogelijk is er schade aan het drukregelvat van de reactor en dan zou radioactief materiaal kunnen vrijkomen. Volgens het Japanse atoomagentschap is er toename van de straling gemeten, die op enig moment opliep tot zes keer de toegestane norm. Na de explosie om tien over zes ochtends lokale tijd daalde het weer. Medewerkers van de centrale die niet met de koeling van de reactor bezig zijn werden tijdelijk geëvacueerd. Op de Nationale Militaire Begraafplaats Arlington in Washington wordt vandaag de laatste Amerikaanse veteraan van de Eerste Wereldoorlog begraven. Frank Buckles overleed eind februari op 110-jarige leeftijd. Hij werd in 1917 naar het front in Frankrijk gestuurd nadat hij had gelogen over zijn leeftijd. Hij was toen 16 jaar en voerde als ambulancebestuurder gewonde soldaten af. Na de wapenstilstand in 1918 begeleidde hij twee jaar lang Duitse krijgsgevangenen terug naar huis. Met de begrafenis van Buckles op Arlington wil de VS ook andere veteranen uit de Eerste Wereldoorlog eren.